Lot Lewin met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Kaag van ontwikkelingssamenwerking... over het sponsorcontract van Rwanda met de Engelse voetbalclub Arsenal. De voetbalclub maakte gisteren bekend dat Rwanda de club sponsort... in ruil voor de promotie van natuurparken en het toerisme in het Afrikaanse land. De regeringspartijen in de Kamer vinden dat niet te rijmen met de financiële hulp die Nederland biedt aan Rwanda. Ze willen dat de minister het land erop aanspreekt. De hoofdofficier van justitie in Rotterdam, die een geheime relatie had met een directe collega, is per direct met buitengewoon verlof gestuurd. Intussen laat de leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek doen naar de relatie en de gang van zaken. De relatie leidde tot interne klachten over vriendjespolitiek. Het OM gaf vorige week al toe dat er onzorgvuldig is gehandeld. Het dodelijke ongeluk met een zelfrijdende auto van Uber in Amerika twee maanden geleden kon gebeuren omdat de noodrem uitstond. Dat blijkt uit onderzoek. Bij dat ongeluk werd een vrouw op een zebrapad doodgereden. Uber gaat ervan uit dat de bestuurder ingrijpt als het nodig is, maar het systeem waarschuwt niet bij gevaarlijke situaties. Naar aanleiding van het ongeluk besloot Uber vandaag om helemaal te stoppen met het gebruik van zelfrijdende auto's. En in de Giro d'Italia heeft Tom Dumoulin zijn achterstand in het algemeen klassement verkleind. Klassementleider Simon Yates kon voor het eerst deze ronde bergop een groep met favorieten niet volgen. Hij heeft nu nog 28 seconden voorsprong op Dumoulin. Morgen en overmorgen eindigen de etappes opnieuw bergop. En zondag fietst het peloton in Rome de laatste etappe. Het weer dan nog. In het uiterste zuiden trekken stevige onweersbuien over. Mogelijk met hagel. In de loop van de avond nemen die buien weer af. Maar helemaal droog wordt het niet. En ook morgen is het wisselend bewolkt met wat regen. Later op de dag weer kans op onweer in het zuiden. Het weekend blijft grotendeels droog. Met temperaturen rond de 29 graden. Dit was het NOS Journaal.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 And when I die, I'll rise again. Het eh, begint uh, eh, langzamerhand een bekken een succesverhaal te worden. De boodschap en de pleidooi voor vrede vrienden. Eh, ze komt al in Engeland voor. welkom bij deze Alternative FM op donderdag 24 mei. Het is de donderdag na de Jumbo Race dagen. En iets herinnert aan ons feestje wat wij afgelopen weekend op het, het circuit hebben gevierd. Want Ergens achterin eh, de hoek staan nog een paar spullen waar eh, wij aanwezig waren. Terwijl er net ook een eh, Red Bull Formule 1 coureur daar zijn rondjes heeft gereden. Die rijdt dit weekend in Monaco. Max Verstappen was dat. Goed, um, ik zei het over de pleidooi van de vrede. Want ja, het gaat de goede kant op in Engeland heb ik het over. Want eh, het eh, bericht eh, kwam ik gisteren tegen. afgelopen weekend, zo meldt Alaska op hun Facebookpagina... was Plea for Peace namelijk opnieuw te horen in Engeland. Deze keer tijdens de Flash On Air Folk Show. En daarin word ik genoemd niet slechts onze eerste DJ-supporter ben ik dus. Hij geeft ons ook nu weer airplay op Alternative FM. Dat zijn wij dus ook. En verder is de track eh, te horen geweest op 3FM eh, Kicks Radio Playlist. En in de Indie Advice list van Indie XL. En het is, uh, nummer is gefutured in de Dutch Guy. Dat is eventjes de stand van zaken. En dan nog iets. Want tot slot zijn ze ook nog aanstaande vrijdag te gast. Ik heb het over Alaska nog steeds. Op NPO Radio 5 bij Max. En dan eh, worden er een aantal berichten er nog onder gezet. Dat vind ik ook wel eigenlijk leuk. Want vandaag heb ik eh, gezegd... Nou, het laatste nieuws is dat er geen fake nieuws is. Een tweetje naar een Trump gestuurd. Waarop dan een van de muziekvrienden van Alaska zegt... Trump mag je niet blokkeren, toch? Nee, volgens mij niet. Een wereldsong als deze mag niet onopgemerkt blijven. En als laatste staat er dan ook... Zo doe je dat. hier. Straks gaat hij meezingen samen met al die andere songs. Ja, dat eh, zou je misschien nog wel willen, denk ik. zeker naar het wereldnieuws van eh, vandaag... Eh, dat Trump de top voor 12 juni heeft afgezegd. Beetje dom, daarom draaien we dit nummer ook. Plea for Peace. Goed, vandaag in de studio hebben we Lilith Merlot wel een beetje uitgedund. Want het zijn twee personen. Maar de meest belangrijke, die is er. Dat is Lieslot, want uh, die moet zingen. En de gitarist is er ook. Dus dat eh, gaat... Eh, ik moet er wel even achterhalen wie dat is. Maar dat... Eh, is een beetje slecht voorbereid. Slecht gekast, ja, opkoper. er zijn vier nummers die we gepland hebben. Dus dat gaan we zo doen. En natuurlijk staan er ook nog een aantal nummers op het lijstje. Zoals bijvoorbeeld dit uit diezelfde stal van King Forward Records. Wat je net ook hebt kunnen horen. Dit is The Circle of Blame van Arjon. I didn't wake you. Sorry for the days I didn't talk. weten Hoping for Love. Die hebben we wel nodig. En dat was Gifter ehm, van hun EP. Eh, e dat heet eh, Come Closer, heet eh, die, die EP. Coming Closer, moet het goed zeggen. Daarvoor de Circle of Blame van Ion. ik zat een beetje te gapen eigenlijk. Het, is helemaal eigenlijk niet nodig. Um, kwart over acht inmiddels geweest. we hebben dus, zoals gezegd... Lilith Merlet in de studio, ehm, daar heb ik nog wat over geschreven. De, dan met die andere pet op. Namelijk het verhaal eh, op de PopUnie. Kun je nalezen, want ik heb eh, er een eh, aantal woorden aan gewijd. En dan is er een van de nummers... Ik kan hem al een beetje verklappen, maar nou ja, goed. Het, een van de nummers die, die te horen is op de EP is Concrete Heart... En straks zal in die song natuurlijk te horen zijn... You Stroke My Hair. Dat is een, een wonderschone ehm, ja, songlijn. En dan zal natuurlijk eh, ongetwijfeld eh, ook voorbij gaan komen. Dus dat eh, staat je te, te wachten. Ehm, ga ik even nog kijken wat er nog op stapel staat. Want er, volgens mij zijn er nog wel wat, wat optredens die nog aan de gang zijn. Of nog gaan gebeuren. ja, hier, 14 juni in Beurt. Dat, dat is, een, dat is zo'n ja, een beetje een gewelf eigenlijk. Maar daar spelen heel veel jazz en soul acts tijdje terug heb ik uh, Niche daar ooit eens een keer eh, op zien treden. En er is ook nog een eh, muzikant, een blauwe maandag, daar werkzaam geweest... die wij ook in de studio had, hebben gehad. Roel bijvoorbeeld, die heeft daar nog een, <laughs> een, blauwe maandag gewerkt. Dus wat dat er gaat in beurt. Dus het, is, het is echt een jazz en soul tent, om het dan maar zo te zeggen. En 14 juni om 10 uur, dat is dus vandaag over drie weken, zeg ik het goed... Ja, drie weken. Dan eh, spelen ze dus al daar. Dat eh, kan ik er dan in ieder geval eh, bij verklappen. we gaan weer even terug naar het lijstje. Want ik had net Gifter. Die EP die hebben ze uitgebracht deze week. Hetzelfde geldt ook voor Kitchenette. Die ook een EP e heeft uitgebracht. En daar vond ik dit nummer ook wel heel erg stoer van. die EP van Kitchenette heet Berserkia in Sinetol van de week heeft hij in Amsterdam eh, daar eigenlijk een eh, presentatie eh, gegeven. En het tweede nummer van die track, of van die EP, is Waiting in the Wrong Line. dat die eh, microfoon een beetje open staat. <laughs> ja, laten we het dan op eh, Max eh, houden, die afgelopen weekend geweest is. Ehm, dat waren er twee nummers achter elkaar. Nausicaa hoorde je als laatste en Waiting in the Wrong Line van Kitchenette. Die dus afgelopen week zijn EP e heeft gepresenteerd in Amsterdam. Ik kijk even naar de andere kant. En daar staan twee muzikanten opgesteld. De ene heet Simone. En de ander is Lieselot. En eh, eh, de band bestaat eh, meer uit meer mensen. Uit uh, Joram Bemelmans en David Sedler. Maar Lieselot, die zijn er vandaag niet bij, geloof ik, toch? Nee, klopt. We zijn vandaag met z'n tweetjes. Ik en Simone, de ja. Ja. Dus ja. <laughs> Ehm, is dit soms ook wel een beetje de gebruikelijke opstelling als jullie het klein spelen? Of ja, zeker. We vinden het wel heel leuk om soms echt soort van kale versies eh, van de liedjes te doen. En even back to basics. En uh, dan neem ik eh, of heel graag Simone mee... of Matthijs Geert, mijn toetsenist, mhm. nieuwe aanwinst. <laughs> dus ja, dat is, dat is het mooie om die afwisseling te hebben. Ja, ehm, even voor de mensen die de Facebookpagina van Lilith Merlet bezoeken. Mhm. Die zien daar staan info indie pop jazz. Ja, dat, ik, ik, heb de EP eh, voor de Popunie eh, af mogen luisteren. Het gaat toch, eh, toch echt meer richting de jazz op dan, nou ja. ja. Ja, vind ik wel eigenlijk. Maar goed, dat ben ik. Ik denk het ook. Ik denk dat die EP heel erg jazzy is. En mhm. ehm, inmiddels zijn we natuurlijk ook weer best wel wat dingen veranderd. Die EP mhm. is natuurlijk een tijd geleden alweer opgenomen. Ehm, dus de nieuwe dingen die we aan het schrijven zijn, aan het maken zijn... zijn denk ik misschien wel iets meer richting de pop. Maar het zal altijd heel erg in de jazzhoek blijven. Daar... Ja ligt mijn liefde wel. Dus ja. ja, nou je, zegt het, de liefde ligt dus bij de jazz. Maar daar kom ik straks eh, bij op. Als we nog straks eh, tijd over hebben, dan kunnen we nog eh, hier aan deze tafel nog wat vragen stellen. Dat is de introductie. Ehm, ik heb een heel mooi lijstje gekregen van je. Ehm, mm-hmm. Ja, ik weet een beetje wat, wat er gaat gebeuren. Oh mijn god, de computer gaat opnieuw opstarten. <laughs> dat is toch niet te geloven? Nee, dat wil ik helemaal niet. Um, <laughs> ik, ja, dat is Bill. Twee nummers. We beginnen eerst natuurlijk met eh, de openingsnummer van eh, de EP. Ja. Concrete Heart. Yes. Nou, laat maar, eh, laten we maar gaan luisteren. my restless soul. I think I took you by surprise. Yeah. Oh, yeah. Save me is what you read in my eyes. Take me, I'm yours to your paradise. You left to come back to do it again, but we always end up where we begin. As the sun comes up and you're not there, all I wish is for you to stroke my hair if you stay, I might let you catch a spark through the mighty walls of my concrete heart. But I wake to the sound of your echo. said I'll never forget that night on which I first laid eyes on you, your desperate soul. My baby, you were a surprise, and so I took you home and I paid the price for all those times I rolled the dice. But didn't you know our concrete hearts do? Didn't you know I only love you? So as the sun comes up and you're not there wishes for you to stroke my hair. If you stay, I might let you catch a spark through the mighty walls of my concrete heart. But I wake to the sound of an echo. Yeah. My loneliness comes like a thief in the night. Comes and she leaves me whenever it suits her right. I'm not surprised by loneliness. No. Up and you're not there. All I wish is for you to stroke my hair. If you stay, I might let you catch a spark through the mighty walls of my concrete hall. When the sun comes up and you're not there, all I wish is for you to stroke my hair. And if you stay, I might let you catch that spark through the mighty walls of my concrete heart. When the sun comes up and you're not there, all I wish is for you to stroke my hair say I might let you catch a spark through the mighty walls of my concrete heart. But I wake to the sound of an echo, echo, echo was het eh, eerste nummer. En ik weet dat het tweede nummer, die staat er ook op. En die heb ik ook hier eh, een aantal malen gespeeld. Ja, leuk. En dat eh, nummer heet, Jerry. Jerry. Wie is Jerry? <laughs> Ja, dat... Uh, goeie vraag. Dat is een goede <laughs> vraag. Ik zou zeggen, luister goed en dan kunnen we het misschien zo eens even is goed, over hebben. <laughs> Is goed, is goed. that I could marry. And though some people would be staring, I know you are the one to play. Yeah, you're always ready. Uh. Oh, baby, every night or day, my, my day. The softest touch is enough to move you just enough for that sound to escape from your lips. They say It can't be love because we differ too much. And tell me if this ain't love, then what is it? Oh, yeah, yeah, yeah, my Jerry. How I wish, I wish you were a man so I could marry you. Well, baby, I know, I know that people might be staring, but I know, I know you are the one, my. just enough for the sound to escape from those lips. But baby, I heard them say it can't be love because we differ too much. But tell me if this ain't love, then what is it? Oh yeah, my Jerry, how I wish, I wish you were a man so I could marry you. Oh, baby, I know, I know that people might be staring, but I know you are the one, my Jerry, mm, Jerry, because my Jerry is the one and only. Oh, Jerry, he could never desert me. Oh, oh, my Jerry is the one and only. oh, oh, oh, love for me, my Jerry. True love for me, my Jerry. No, true love for me. wij hier eh, bij ZFM Zandvoort ook nog een jazzprogramma op zondagmorgen. Ik denk dat die jongens eh, misschien nu stiekem zitten te luisteren van... Nou, die willen we wel hebben, denk ik. <laughs> maar goed, het, eh, ik hoop het. Ja, het, dit, dit was dus, Jerry. Ik, ik heb een klein beetje op zitten letten. Het is denk ik een hele mooie droom. Hele mooie droom. Een mooie droom. Ja, <laughs> een evenbeeld eh, erin eh, zetten. Goed, eh, dankjewel voor, voor dit moment. zo dadelijk gaan we natuurlijk nog even aan de tafel. Nog even praten met, met Lieselot en met Simone. Die hier ook aanwezig is. Mag ik ook weer mijn Engels opvijzelen. Want James Cotrial is één week weg. En ik mag weer gewoon Engels gaan zitten praten. Ja, dat is leuk. <laughs> dus dat wordt, wordt wat. Aspen Games. Die jongens die komen eh, over twee... Nee, ja, wat zeg ik? Over drie weken. 14 juni eh, zijn ze hier. Ehm, dat zijn er twee eh, van de band. En dan gaan we praten over het materiaal. Dit is het laatste werk wat ze hebben gemaakt. Wasted Uit uh, Zwolle komen ze, deze band. Um, ehm, ik ook eigenlijk eh, een beetje stiekem eh, te kijken waar, waar jullie eigenlijk een beetje vandaan komen. Hm. ja, waar hebben jullie eigenlijk jullie domiciel eigenlijk? Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Dat is gewoon hier uit de buurt. Dat is gewoon hier uit de buurt, ja. Dat, is, eh, dat is heel erg leuk. Want dan hebben we toch ook een klein beetje een eh, lokale regionale binding met, eh, met dit, met dit hele verhaal. Want ja, er zijn hier zelfs muzikanten zoals Ruud Hameling en Koen Alvarez. Nou, die hoeven niet verder te lopen. Dus die komen gewoon uit dit dorp. Dus wat dat gaat, nou ja... Je, je roots nou ja, je roots je, in Haarlem ja, dus ik kom, ik kom hier in Zandvoort al van jongs af aan. Dus ja. Ja, zeker. heb je wat met dit dorp? Nou, sowieso ging ik er vroeger altijd heel veel uit. <laughs> dat ten eerste. Ja. En ehm, nee, natuurlijk als, als, als eh, heel klein meisje natuurlijk. Hop, ja. op de fiets eh, naar Zandvoort, weet je wel, met moeders mee. Ja, ja altijd lekker naar het strand, zodra het een beetje mooi weer was. Dus we waren hier heel vaak. Ja, oh, Nou, dat is, dat, is, dat, is heel, dat is heel leuk om te horen. Want ik, ik, zag het ook ergens staan, Haarlem. Ik denk, nou, dat is eh, gewoon hier... in de achtertuin. Ja, je bent niet de enige hoor. We, hebben hier meerdere Haarlemse muzikanten over de grond gehad. Dus Um, and Simone. Yeah. Where do you come from? Um, I come from Italy. Yeah. Rome. Yeah. So I'm born there, and I moved in Holland uh, five years ago, I guess. Now, yeah, in August is uh, exactly five years. Yeah. Ago. And and you're originally coming from? From Rome. From Rome, Rome Italy. Yeah, yeah, oh. yeah, from Rome. Is, Italy. is it also, we have also uh, a lady vocalist, uh, lady singer-songwriter, Daisy Ducro. Ducro. Ducro is uh, related to the Dutch uh, commentator on cycling. Mm -hmm. And you are coming from Italy. Yeah. So we now in uh, in the period of the Giro. The Giro d'Italia. Yeah. yeah, of <laughs> course, of course. yeah. I was actually when I was when I was younger, I was really a fan. Yeah. I was following, um, and I, I was a fan of Marco Pantani. Oh right. Yeah, Marco yeah. Pantani was really like a, a multi-winner yeah. from from Giro d'Italia, Tour de France, and all the all the famous competitions. All right. Yeah. So the, the, the, but now not anymore. I'm not. I'm not really following at the no, moment. No, no. You are more more like the mu music. Yeah, I'm yeah? definitely into music. First, uh, before I was into football and sports and stuff, yeah. like just following, and now not anymore. Uh, uh, when you started your interest uh, for music, when uh, uh, that started, I was uh, I, I was 11 years old. Yeah. So it's uh, basically 17 years old. Years 17 ago. years. Yeah. 17 Is years it, ago. Yeah. Was it always the guitar? what you play? It was immediately the guitar. I Actually, yeah, yeah. I got, I, started playing guitar and I never stopped anymore. Yeah. Even voor de mensen thuis, want eh, het, is natuurlijk leuk, Engels. Eh, ik doe het mhm. ook even in mijn beste Engels. Eh, maar hij komt oorspronkelijk uit Rome. Nou, ik heb op een gegeven moment gezegd ook de link met Daisy Ducro. Nou, dat is een dochter van Maarten Ducro, de wieleranalist en omdat het een Italiaan is uit Rome en we nu ook een beetje de periode van de Giro hebben eh, beleefd, eh, zei hij, ja, dat heb ik ook gedaan. Maar dat was nog wel even in eh, wat vroegere tijden. Tegenwoordig heb ik me wat meer gericht op de muziek. En vanaf zijn zeventiende zo'n beetje, toen is hij gitaar gaan, gaan spelen. In, en dat is eigenlijk altijd de gitaar geweest. Klopt toch, Van de samenvatting ja, eh, die ik heb gegeven. Goed, ja, <laughs> ik dus- het niet beter kunnen doen. Ja, nou ja, goed. Eh, ik, ik, heb wel een beetje warm gedraaid vorige week met, eh, met James. Dus dat, dat gaat wel mhm. helemaal goed. nou ja, dan weer, weer terug naar jou. want is, is Concrete Heart nou het eerste wat je hebt uitgebracht? Of zijn er eigenlijk al nog meerdere werken? nou, Concrete Heart is natuurlijk gewoon de, de, de eerste song van de EP. Ja. En de EP is wel echt het eerste wat ik heb uitgebracht. Oké, dus, ja. dus het is, eh, jullie zijn eigenlijk... Hm, nou ja, hoe lang zijn jullie bezig als eh, band? Nou, als band eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik denk dat we maar een paar maanden voor het opnemen van die EP... Ehm, waren begonnen. Ja. Eh, die EP is ook super clean opgenomen. Echt allemaal live ingespeeld. Mhm. zang is natuurlijk later gedaan. Maar ehm, ja, we wouden dat echt heel erg een soort van live gevoel geven. En heel organisch en zo. En, ja dat, eh, ja, daarom is het denk, dat is denk ik ook het heel erg het, hier jazzy eraan. Ja, ja, ja. Denk ik. Ja, want ik las ook eh, dat jullie eh, gespeeld hebben op North Sea Jazz. Ja, Dat, was, dat was natuurlijk... ja, dat was <laughs> fantastisch is natuurlijk. de droom van een beetje elke jazzmuzikant... om daar te, te, kunnen mogen spelen. Tussen al mijn idolen. Ja, dat was fantastisch. Ja, eh, wie, wie zijn idolen? Wie, eh, wie mm. eh, zie je stiekem te bewonderen? Nou, toen speelde ook uh, Erica Badu. En dat is echt, nou, echt mijn heldin gewoon. Daar heb ik wel, ik denk, ja... Ik denk dat ik twaalf was of zo toen ik voor het eerst Baduism hoorde. Haar live, en dan een live plaat ervan. Ja. En ik was echt helemaal verkocht. Heb je dat altijd gehad met, uh, met, met zulke soort singer-songwriters? Nou, ja, ik vond vooral haar sound gewoon heel vet. Ze kan gewoon fantastisch zingen. En dan die hele band. Het is gewoon ongelooflijk. En dat het allemaal live is. Het, het is eh, fantastisch. Maar het is dus heel uiteenlopen. Want zij is natuurlijk wel echt weer... Een, ja, super soulful... Eh, tante. Maar ik luister ook, ik heb ook heel veel naar The Doors en Jeff Buckley en zo geluisterd. Dus het gaat een beetje alle kanten op. Zijn Jeff Buckley is natuurlijk ook magisch. Hè? Eh, ja. Zijn, een, eh, eh, muzikant die ook niet oud geworden is. Ergens verdronken in de Mississippi. Ja. ja. Ja. dat is ook echt een van de eerste dingen waar ik naar, naar, naar luisterde. Ja. Do you have also favorites, <laughs> uh, Simon? I have a lot. I, I, I grew up with rock music, actually. Uh, mm. but then I... Then I discovered, uh, let's say, black music. Mm -hmm. So blues, funk, soul. Yeah. And uh, and I started listening to all the classics, uh, I, uh, like James Brown and uh, Ray Charles, Stevie Wonder. Th these were all my influences before BB mm -hmm. King. And then now I, I, like as well, of course, Erika Badu and these kind of guys from the new, from the modern soul and yeah. and. So Who are the guys from the modern soul? Uh, these, these, days? Well, I think the queen of new soul is, is definitely Badu, mm, Erika yeah. Badu. She started everything, and uh, uh, the male version of Badu is D'Angelo. Also. D'Angelo, yeah, yeah, yeah, So I think no. these two people started what is called now new soul music, and then now of course you have many artists more, but they started in the '90s, and then and yeah, they, their songs are still played and jammed by by musicians now. You know, so it's a Ja, ik, ik eh, heb even Simone gevraagd eh, van, eh, van welke favorieten hij had. Nou, B.B. King onder andere heeft hij genoemd. Stevie Wonder zijn, zijn namen die hij genoemd heeft. Maar ja, ondertussen staat ook de, de soul- en beweging niet stil. En in de jaren negentig komen er dan dus de namen zoals Lieselotte dat ook al heeft genoemd. Erika Bedoel en maar Simone noemt ook nog D'Angelo. ja, dat, dat zegt mij wel wat. Ik heb ergens vaag nog een I have something lay, uh, lay back in my... Uh, mm-hmm. in my room where all my, uh, my all my CDs uh, lay down, uh, and there is also a single from D'Angelo. Yeah, yeah, yeah. But that's uh, for many years ago, I think. Yeah, yeah. It's in uh, early 90s actually. Yeah. Yes. Yeah. Uh, maar goed, de, de, de early 90s, daar, uh, de, de vroege jaren 90, dat, daar, uh, daar, uh, daar refereert hij aan. Ja, ik moet weer opletten, want uh, <laughs> mijn, want het, eh, biel houdt er eh, weer eh, flink mee op. En dan moet ik zo dadelijk weer in allerlei hoeken en gaten weer gaan bewegen om mijn plaatjes weer te starten. Ja, dat, dat, is heel erg irritant dat alles uh, uitvliegt en in de slaapstand gaat. Ik ga nog één <laughs> vraagje stellen, want ehm, ik heb gezien dat jullie dus in Beurt gaan spelen binnenkort. Ja. ja. Dat is, ja, superleuk. Dat is 14 juni. Ja. Ehm, het is een homegrown eh, avond. Mhm. En dan willen ze een soort ja, beginnend, eh, beginnende artiesten een platform geven. Ja. Eh, die voornamelijk of uit Rotterdam komen of daar, daar natuurlijk een duidelijke link mee hebben. Nou, die jongens wonen daar allemaal en ik heb er ook een tijd gewoond. En natuurlijk net afgestudeerd, of tenminste vorig jaar daar afgestudeerd. Dus ja, Beurt is echt een beetje ons thuis. Ja. Waar heb je afgestudeerd? Uh, Codarts, het Rotterdamse ah, Conservatorium. Uh, er zijn eh, behoorlijk wat muzikanten uit Voort gekomen bij ja. Kodarts. Ja. ja. ben jij er dus één van. Ja. Ehm, is, het, is het een stad die ook, ja Haarlem zeggen ze, heeft, heeft ook nu toch wel wat muzikanten voortgebracht. Uh, ja. So The Night en Chef Special zijn onder andere ook al hele grote namen. Maar ik bedoel Rotterdam uh, plaatst eh, volgens mij ook uh, eh, was een partijtje mee, denk ik. Ja, Rotterdam is fantastisch. Vooral wat je daar... Dus wat ik daar altijd heel erg gaaf vind... Zijn, is echt de soul. En wat, wat daar vandaan komt is echt, is echt heel, heel vet. Ik vind, in Haarlem is het toch meer pop en zo. Ja. Wel echt poppy, ja, Ja, ook heel vet hoor. Het is heel anders, ja. Ik vind het in Rotterdam allemaal wat rauwer gewoon. Wat, ja, eh, ik hou daarvan. Is, eh, ja, Rotterdam heeft wel een beetje, de, de, beetje dat rauwe van eh, niet, niet kletsen, maar doen. Precies. Is dat, is dat ook een mentaliteit waar je een beetje van houdt? Ik hou er al van, ja. Dat is lastig als je uit Haarlem komt. Want in Haarlem zijn we natuurlijk allemaal heel erg... ja, je kent het begrip, hè? Keeping up appearance. <laughs> Ja, ja, precies. <laughs> Ja. Dus, ja, ja. Goed, eh, ja, ik, eh, ik heet al wel Koper. Eh, zeggen ze van, ja, ik ben een Zandvoorter. Maar ik ben wel stiekem geboren in Haarlem, hoor. Dus, dus ja, ik ben gewoon bij, in de achtertuin van de Koninklijke HC-terrein. Daar ben ik geboren. Zo. Spanjaardslaan. Dus, dus dat is al Haarlem als het maar zijn kan. Dus ze, ze, plagen me er ook hiermee in het dorp. Oh, die mug weer, dus <laughs> ja, ja. En eh, niks mis mee, denk ik. Nee. Ehm, we gaan straks in het uh, tweede uur natuurlijk eh, nog meer van, van jullie horen. Want dat is natuurlijk wel leuk. dank even voor zover. Want ja, dat heb ik dan. want dan heb ik weer even tijd om de volgende band nog voor negenen er doorheen te jassen. En dat is een band die al aardig in de belangstelling is komen te staan. En die band die heet Meadow Lake.